Staat van alles in, zo gaat er veel geld naar klimaat, vertelt D66-leider Kaag. We nemen concrete maatregelen voor 60% CO2-reductie in 2030. We gaan naar klimaatneutraliteit in 2050. Dat doen we op allerlei manieren. Met groene belastingen, maar ook met enorme investeringen in hernieuwbare energie. Ook moet de stikstofuitstoot eerder naar beneden, komt de basisbeurs terug... en wil het nieuwe kabinet dat er snel meer betaalbare huizen komen... vertelt verslaggever Wilco Boom. Er komt in de eerste plaats weer een minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Die hebben we jaren niet meer gehad. Ook de jubelton wordt geschrapt. Dat is een bedrag van 100.000 euro dat welgestelden aan hun kind mogen geven belastingvrij. Verder zijn ze van plan om de woningbouw te versnellen. Verder wordt de kinderopvang bijna helemaal gratis. Vliegtickets en frisdranken met suiker worden duurder en fruit en groente juist goedkoper. Ook de oppositie heeft inmiddels het coalitieakkoord bekeken. De PvdA heeft er nog wel wat op aan te merken. Er is geen strategie om de coronacrisis te bestrijden. Eh, de scholen zijn weer dichtgegaan. En eh, juist in die tijd presteert deze coalitie het om 5 miljard op de zorg te bezuinigen. De PVV is over een ander ding helemaal niet te spreken. Ik ben werkelijk kapot geschrokken. Ik wist dat het erg was, maar dit is echt het, ergste wat ik me ooit had kunnen voorstellen. We zitten nu in een hele grote asielcrisis. U weet, gemeenten worden, worden gedwongen om nog meer asielzoekers op te nemen. En er staat niet één woord of één maatregel in het stuk om de asiel- en immigratie te beperken. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe plannen. En er is nog ander nieuws. Bij het RIVM zijn afgelopen dag ruim 13.500 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 700 meer dan gisteren, maar gemiddeld dalen de cijfers wel. Ajax en Vitesse moeten 15.000 en 7.500 euro boete betalen... omdat supporters zich hebben misdragen. Fans van de Amsterdammers staken tijdens de wedstrijd tegen PSV Vuurwerk af... en hadden spandoeken met kwetsende teksten meegenomen. Vitesse-supporters gooiden vuurwerk op het veld tijdens de wedstrijd tegen NEC. Het weer bewolkt en soms wat motregen. Het wordt een graad of 10. Ook morgen is het op veel plaatsen bewolkt en het wordt 9 of 10 graden.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 Daardoor is de site van de gemeente moeilijk bereikbaar... en ook de systemen van de balies in het stadhuis werken niet goed. De vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma is mogelijk voorbij. Er is anderhalve dag nauwelijks activiteit geweest... en dat zou het begin kunnen zijn van het einde van de uitbarsting, zeggen wetenschappers. Het weer, het blijft bewolkt met morgen soms wat regen. Het wordt dan een graad of 9. snowy streets all around the world Happy faces everywhere, but your bed is cold it's true.